Citydijkers met het NOS-journaal. In het noordoosten van de Verenigde Staten hebben zware sneeuwbuien voor overlast gezorgd. Ook zijn in New York twee mensen door de kou overleden. Eén werd volgens Amerikaanse media gevonden in een auto. De andere slachtoffer viel toen hij sneeuw aan het opruimen was. Verder zitten in de staat Massachusetts meer dan 95.000 huishoudens zonder stroom. En leidt de sneeuw tot verkeersproblemen. Het Nationale Weerbureau meldt dat de kou volgens de voorspellingen ook het doorgaans warme Florida kan bereiken. Ook in ons land zorgde het weer voor problemen. Het onder meer Drenthe en Friesland kwamen afgelopen avond meldingen binnen van omgevallen bomen en schade aan woningen door de harde wind. In Groningen waaiden meerdere panelen los van het gebouw van de Gasunie. Een deel van de ringweg werd daardoor afgesloten. Opnieuw heeft Noord-Korea een vermoedelijke rakettest uitgevoerd. Volgens het leger van buurland Zuid-Korea is een projectiel in zee terechtgekomen. Maar om wat voor wapen het gaat is onduidelijk. Het is de zevende wapentest van Noord-Korea dit jaar. Het land wil zo druk uitoefenen op het Westen. Noord-Korea wil namelijk af van sancties die juist zijn ingesteld vanwege het wapenprogramma. In het Sterrenbos bij het Limburgse Born zijn opnieuw zeven mensen aangehouden. Volgens de politie waren ze aanwezig in het bos, wat niet mag, of konden ze zich niet identificeren. De afgelopen dag werden ook al zeven activisten opgepakt. In het Sterrenbos zitten nog altijd zo'n 15 activisten in bomen. Ze willen niet dat grondeigenaar Netcar een deel van het bos kapt... om de autofabriek op die plek uit te breiden. De demonstranten blijven deze hele nacht in de bomen. Ze slapen er in hun hangmat. De politie zegt het bos niet te gaan ontruimen. Het weer in het noordoosten valt af en toe nog wat regen. Verder neemt de wind in kracht af en is het 7 graden vlak aan zee tot 2 in het zuiden van Limburg.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 Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier.